NOS-journaal. De leiders van de Europese Unie lijken dichtbij een akkoord over de jarenbegroting. Volgens de laatste berekeningen behoudt Nederland zijn korting van 1 miljard euro op de EU-afdrachten. Eerder leek het erop dat Nederland een deel van zijn korting was kwijtgeraakt. Nu is die korting 1 miljard. In het voorstel van EU-president Van Rompuy wordt de korting 650 miljoen. Maar Nederland hoeft minder BTW af te dragen. Dat scheelt 360 miljoen. Samen is dat ruim een miljard. Premier Rutte zei voor de EU-top dat het zijn doel was om de korting te behouden. De EU-leiders hebben verder afgesproken dat de miljardenbegroting voor het eerst omlaag gaat en uitkomt op zo'n 960 miljard euro. De marathonvergadering van de EU-leiders is nu geschorst tot 12 uur. De feestelijke sleuteloverdracht aan de Prins Carnaval op het stadhuis van Almelo gaat niet door. De gebeurtenis is geschrapt vanwege de ernstige mishandeling van een ambtenaar twee dagen geleden. De ambtenaar van de sociale dienst werd met een hamer geslagen door een inwoner met psychische problemen. De gemeente vindt de feestelijke sleuteloverdracht op het stadhuis niet gepast. Het stadhuis was vanwege de mishandeling een dag dicht, maar is vandaag weer open. De gemeente zet in de publieksruimtes extra beveiliging beveiligingsmedewerkers in. De Tweede Kamer houdt een nieuwe hoorzitting over het seksueel misbruik in de katholieke kerk. De Kamer is er niet gerust op dat de slachtoffers goed worden behandeld. Kamerleden krijgen signalen dat onderdelen van de kerk proberen onder de verplichting uit te komen om schadevergoeding te betalen. Ook zouden sommige slachtoffers moeilijk erkenning krijgen van het leed dat hun is aangedaan. De Kamer wil nu opnieuw praten met onder andere commissievoorzitter Deetman, organisaties van slachtoffers en met vertegenwoordigers van de kerk. Het weer wisselend bewolkt en ook zonnige periode. Het wordt 2 graden in het oosten tot 4 in de rest van het land. Morgen droog en zonnig, alleen in het noorden nog kans op een enkele sneeuwbui. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A30 rijdt daar vooral niet te hard tussen Ede en Barneveld.